Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een zware aardbeving voor de kust van Taiwan zijn minstens vier doden gevallen. Het was de zwaarste aardbeving in 25 jaar, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Ze hebben het eigenlijk in heel Taiwan gemerkt. Eh, zelfs ook in delen van Japan, de Filipijnen, hier ook op het vasteland uh, van China. Ehm, in totaal zouden nu zelfs 87.000 mensen zonder stroom zitten. Nou waar het specifiek gaat om Taipei, iets verder weg bij het epicentrum dus. Ook daar ging het redelijk tekeer. Uh, potten en pannen, alles kwam naar beneden. Ook schade, scheuren in een aantal gebouwen zien we. Drie van de vier doden zijn gevallen in nationale parken. Dat zijn bergachtige gebieden waar veel rotsen naar beneden gekomen zijn. Verhuurders in de vrije sector mogen de komende drie jaar geen belachelijk hoge huurprijzen vragen. Er komt een maximumpercentage dat de huur mag stijgen. De verhuurders zouden anders vrij spel hebben en met de woningnood kan dat een reden zijn voor torenhoge huurprijzen. Dat wil het demissionaire kabinet voorkomen. Er was al zo'n soort regeling, maar die liep af. De nieuwe regeling gaat vanaf 1 juli in. Het is nog onduidelijk met hoeveel procent de huur precies mag stijgen. De kans dat Vitesse volgend jaar nog in de eredivisie speelt wordt kleiner en kleiner. De ploeg uit Arnhem staat 1 na laatste en ging gisteravond opnieuw onderuit. Thuis werd het 4-1 voor Sparta. Zelfs de trainer van Vitesse is geschrokken. Met name in de eerste helft hoe wij verdedigen. Ehm, en hoe we dingen ook oplossen of niet oplossen. En de communicatie met elkaar. Vandaag vond ik het wel waarvan ik denk van jeetje mina, dit was wel heel matig. Er was nog een midweekse pot. Koploper PSV tegen Excelsior werd 2-0 voor de Eindhovenaren. En buskruid, Annemaria Koekoek, Tine, Verstoppertje. Nou, het wordt nog wel gedaan, maar steeds minder. Kinderen spelen gemiddeld iets van 7 uur per week buiten. En dat was twee jaar geleden nog zo'n 2,5 uur meer. Dat vertelt buitenspeelorganisatie Jantje Beton. Daarnaast zien we eigenlijk dat, iedere, dat de kinderen die eh, echt iedere dag buiten spelen... ook nog zijn gehalveerd. Dus van 325.000 twee jaar geleden naar nog maar zo'n 170.000 nu. Jantje Beton ziet dat veel kinderen liever binnen blijven... om te gamen. En het weer nog. Trek je regenpak aan of neem een paraplu mee.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 In Noord-Holland eh, staat 50 kilometer file op eh, de A1 richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Diemen doe je er een eh, kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij. En 201 Hilversum richting Uithoren. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loedersloot. 3 kilometer kost je ook zo'n 10 minuten extra. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnzaterwoude en de A4... 10 minuten vertraging. De N242 middenmeer richting Alkmaar tussen Waarland en Sint Pancras doe je een kwartier langer over je reis.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 Het valt nog niet mee om een week door te zagen. Helemaal niet met kwaaie Groningers denk allemaal weer dat ze aan het gas moeten. Blijft een eh, heftige discussie. Ja, we hebben natuurlijk een hele veranderende geopolitieke eh, eh, uh, situatie. Met oorlog en uh, schaarste. Eerste Kamer stemde eh, of die stemden voor uitstel van behandeling van de, de wet... die moet bepalen dat de gaskraan volledig dicht gaat in Groningen. Ze willen er ook beton in stokken. Ja, waarom dat nou nodig is? Kan het gewoon dicht draaien en toch voor de zekerheid. Ja. Weet maar nooit wat er gebeurt, hè? laat ik de wol een beetje op, uh, vrolijk. Als je in eh, Groningen ook meeluistert via internet, uh, www.zfm, live.nl. Dan komt het helemaal goed. 9 van de 10 keer. 9 times out of 10, baby, I've told you. And I ain't to tell you just nine times again. Just how much again and again. Well, don't try to fight it, cause maybe it ain't no use. You're gonna find out that I'm stubborn as a dog mule. Nine times out of ten, I try to kiss you. And I aim to try it just nine times again. Well, if I miss the nine times that I've tried, maybe I my life I'll get you number 10.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 What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Ja, dat is natuurlijk eh, niet André Hazes, Blood, Sweat Tears, maar... Eh... What a spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the diamond? show you the color. even de tel kwijt. Eh, even de maat kwijt. We waren ze even aan het stemmen. En de andere partij bleef doorfluiten. Bloed, zweet en tranen. Niet door andere hazes eh, gezongen dit keer, maar eh, de zanger van Blood, Sweat and Tears. Ik hou ervan, luisteraars. Houdt u van liefde? bekend eh, werkje was dit van de Hollies. Nou, die kennen natuurlijk uit de jaren 60, 70, de Hollies... met eh, Listen to Me en Dear Eloise en, en uh, en nou ja, allemaal die mooie hits die ze gemaakt hebben. wat wil ik voor u gaan... Oh, als ik dus woensdag de week doorzaag, luisteraars... dan heb ik automatisch heb ik Friday alweer on my mind... The morning feels so bad. Everybody seems to nag. plezier in de, in de stad. En ze denken dat ik een, eh, een, een eh, Russische spion ben, luisteraar. Nou, ik ben helemaal geen spion. down along way in south To relax, Hang around my surroundings Watching under its boundings Couldn't stop myself to ask her in Russia should have known where she uit niets. Er waren de Hunters eh, met The Russian Spy and I. Wat zat er in 1957, luisteraars, al in de jukebox? Nou, onder andere dit. ...1957, hè? Dat is een tijdje geleden, hoor. kwam je zo'n eh, gezellig buurtcafé binnen en dan eh, ja, stonden alle cafébezoekers die eh, kwamen van de kruk af achter de bar vandaan. En die stonden gewoon allemaal ja, te, te zwingen in het café. Dat is echt gebeurd, luisteraars. Ik, ben daar getuige van geweest vroeger. Echt waar. Ja, ja. A teenager's romance is fickle or true. A teenager's romance is red hot or blue. You're either in misery or high on a crest. A teenager's romance is like all the rest because we're different, we haven't the right to decide for ourselves, dear. What's black and what's white? Keep saying you love me, and they'll look upon a teenager's romance that goes on and on. friend. We haven't the right to decide for ourselves, dear. What's black and what's white? Keep saying you love me, and they'll look upon a teenager's romance that goes on and on. a teenager's romance that goes on and on. A teenager's romance goes on and on. Ja, lekkere eh, korte nummers. Eh, ruim twee minuten en dan was dat weer gebeurd. Ricky Nelson, die zat in de jukebox van 1957. Die Association, ik hou ervan. En vooral met het prachtige nummer Windy. En na Windy gaan we genieten van Cabaret. We gaan eh, lachen met Herman Vinkers straks. En denken dat ik dat allemaal alleen had moeten doen. In Schotland gelooft men in een dier dat niet bestaat. Het monster van Loch Ness. Maar doordat men zo graag wil dat het bestaat, bestaat het bijna werkelijk. Men heeft foto's, filmbeelden enzovoort. Dit principe besloot ik op mezelf toe te passen. Ik wilde dolgraag een vriendin. Ik wilde zo graag een vriendin dat ze bijna bestond. Ik had foto's, filmbeelden enzovoort. Ik ging zelfs naar haar concert. En terwijl ik haar daar op het podium zo bewonderend aanstaarde... vroeg ik mij af wat die schotten in dat monster zagen. in de pauze van een concert ging ik naar haar kleedkamer. Ik klopte op haar kleedkamerdeur en fluisterde zachtjes in mezelf... Bonnie Sinclair, ben jij verliefd op mij? ja, riep ze. Ik ging naar binnen en vroeg haar om een handtekening. Zij zette haar handtekening op een vel papier, overhandigde dat mij en zei... Ik heb je wel zien staan. Je stond vooraan te staren tussen de stel tieners. Ik heb je ook wel zien staan, zei ik. Je stond op het podium. Je bent vele malen mooier dan een monster van Loch Ik heb veel voor je over, Bonnie. Wat kan ik voor je doen? Je mag getuige zijn bij mijn huwelijk. Maar ik wil je echtgenoot zijn. Wees nog eerst maar eens getuige, dan kunnen we de volgende keer al zien of jij aan de beurt bent. Je moet nu echt gaan, zessen. ze. Ik moet op voor het tweede deel van mijn programma. Weer stond ik vooraan bij het podium. Bonnie zei tegen de zaal: Voor het volgende nummer heb ik de vriendelijke assistentie nodig van een man uit de zaal. Ik val op mannen met een snor. Een derde van de zaal bedekte met één hand het gezicht en wees met de andere hand naar mij. Hier, hij even snor. Eenmaal op het podium aangekomen kreeg ik van Bonnie een microfoon in de handen gedrukt. Op slag werd ik nerveus. Dat is normaal. Dat is normaal. Een microfoon maakt mensen nerveus. Zo was ik ooit eens in een hotelkamer en werd enorm zenuwachtig. Zenuwachtig zonder dat ik wist waarom. Achteraf bleek dat er een verborgen microfoon in de kamer was. Stoei met me, vrij met me, speel met me, kus met me, liefde, zo'n Bonnie. Ook dat had nog een vrouw tegen mij gezegd. ik deed mijn uiterste best en liep me van mijn stoelste kant zien. Na afloop van een lied zei ze: hey, hartstikke bedankt. Als beloning krijg je een dikke kus. Tenminste, als ik niemand jaloers maak. Ben je getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Ik had nog graag uren met je door willen praten. Maar ja, je wordt nou zo vervelend. Dat had de vrouw al vaker tegen mij gezegd. Ze gaf me een foto met handtekening van haar en zei: Je moet nu echt gaan. Ik stormde regelrecht van het podium naar de uitgang en liep met de dierbare foto in mijn hand naar het dichtstbijzijnde hotel. Ik ging naar de receptie en vroeg aan de hoteleigenaar: Mag ik voor nu een kamer voor een half uur en een punaise? De punaises bleken helaas op te zijn. Er was net een weekend van de Rotary geweest. Maar ja, de winkels zaten al dicht, dus ik kon ook niet snel even naar de punaise-gigant. Enige tijd later zat ik weer bij Bonnie in de kleedkamer. Ze hadden een snabbel voor de Rotary. Eerder gast die avond was prins Bernard, een bijzonder charmante man hij ging hoogstpersoonlijk naar de kleedkamer van Bonnie om zich even aan haar voor te stellen. Hij zei, Bonnie, mag ik me je voorstellen? Bernard. Bernard, dokter. <laughs> U moet mij zeggen, hoe gaat het nu met hem? Zeg mij alleen de waarheid maar. Is hij nu niet meer in gevaar? Eh... Uh... Ik geloof dat het niet best is. Verder kan ik melden, hij is buiten levensgevaar. Dat wel, maar ja, je weet nooit, hè. Je weet maar nooit, die dokters zijn zo knap tegenwoordig. Bonnie kon onder die omstandigheden niet meer optreden en ze verliet het gebouw. Ach ja, zei ik maar lachend tegen Bernard. De mensen vragen nu natuurlijk wel vaker de stomste dingen, hè? Nee hoor, Bernard, u bent de eerste. Bijna hadden Bonnie en ik elkaar nog een derde keer ontmoet. Ik moest optreden in de schouwburg van Almelo. Wat als middags naar de kassa gebeld door Bonnie Sinclair. Zijn er voor vanavond nog kaartjes voor Herman Vinkers? Jawel hoor, zegt de cashier. Ja, lachte Bonnie. Dat dacht ik wel. <laughs> Het bleek dat Bonnie ook moest optreden in de Schouwburg van Almelo. Bonnie stond in de grote zaal, ik stond in de kleine. Het publiek kon geen kant meer op zo. Ik had berekend dat onze pauzes ongeveer samen zouden vallen. Ik denk, weet je wat, ga ik gelijk in de pauze onder de douche. Dan kan ik fris gewassen Bonnie misschien nog even spreken. Dus ik zeg na afloop van het eerste deel tegen de zaal... Dames en heren, het is nu pauze. Ik ga even onder de douche. Waarop de eerste vier rijen zeggen, graag. ik haal uit mijn kleerkamer een stuk zeep en een handdoek. Op weg naar de douche word ik tegengehouden door de toneelmeester. Die zegt, waar was je van plan? Ik zeg, oh, ik wou even onder de douche wou onder de douche. ja. Of staat Bonnie onder de douche? Nee. Nee, Bonnie staat niet onder de douche. Is zijn oren wacht ik wel even. ik heb de hele pauze gewacht. Geen Bonnie. Na afloop van de voorstelling heb ik weer gewacht. Ze bleek gelijk na haar optreden te zijn vertrokken. Zonder de douche ik werd enorm onzeker. Ik begon te twijfelen aan mezelf. En de volgende ochtend, ik weet het nog heel goed, de volgende ochtend, ik word wakker, doe een plas, sta op en denk, Vrek, ik moest andersom. en terwijl ik het bed verschoonde, kreeg ik enorm veel zin om mezelf van kant te maken. Ik twijfelde, ja, ik twijfelde enorm aan mezelf. Ik had bevestiging nodig en ben daarom naar de Jaaknikkers in Schoenenbeek gegaan. ik zeg daar tegen zo'n Jaaknikker... Heb jij dat ook al eens? Heb jij dat ook al eens dat je s'morgens vroeg wakker wordt... en dan nog gelijk enorm veel zin hebt om jezelf van kant te maken? Nee, zegt de Jaaknikker. voorbij op de fiets. Ik schop hem van de fiets. Ik zeg, heeft u er wel eens dat u morgens vroeg wakker wordt... en dan nog gelijk enorm veel zin hebt om uzelf vakant te maken? Nee, zegt de man. Nee, ik ben een avondmens. Bovendien zegt hij, zelfmoord plegen is wel het laatste wat ik zou doen. ja, ik vat hem. Ja? Had hij hem door? Zelfmoord plegen is wel het laatste waar ik... Vond hij hem leuk? Vond hij hem leuk? Weet u, ik vind het eigenlijk niet het moment om daar grapjes over te maken. Dan ziet u, ik heb me vanmorgen nog met een scheermes de hals doorgesneden. Pijn viel me in eerste instantie nog mee. Pas toen ik die aftershave erop gooide, werd het een beetje groen. Eh, op de deur hoorde kloppen... dan zeg ik eh, bij deze, het klopt. Want dit was Eddie Hodges met uh, I'm gonna knock on your door. Het geeft over het algemeen wel een vreemd effect... als er op je deur wordt geklopt. Zonder dat je er erg in hebt. hangen. En eh, daar kwam de arm van Dave Berry achter die gordijnen vandaan. Met hele vreemde bewegingen. En eh, ja, dat gaf een eh, hele vreemd effect in, in de kamer... als je voor je zwart-wit televisietje zat in de jaren ja, 60, eind jaren 60 denk ik moet het geweest zijn. Dave Berry you've got this strange effect on me. Ja. Uh, luisteraars, eh, eh, wat kan ik u nog meer offeren vandaag? Nou, we hebben een hele hoop oud repertoire, want daar hou ik van. ik was een paar jaar geleden, nou, een jaar of tien geleden, was ik in Zeeland. Bent u wel eens geweest in Zeeland? De Deltawerken bezichtigen. En daar kom ik Joe Cocker tegen. Het was echt niet te geloven. Ik dacht, Joe, what are you doing here? bij, de Deltawerken in, in, in Zeeland. And Joe said, I'm here with my Delta lady. Woman the country, now I find you Longing in your soft too jammer dat hij niet meer onder ons is. Joe Cocker met zijn eh, rauwe stem en maar zijn goede muziek. Gisteren was ik even buiten luisteraars en uh, keek ik naar de maan. Ik denk, dat is een Bad Moon Rising hoor. kan zomaar gebeuren. A eh, Bad Moon on the ride, eh, luisteraars. Ja, eh, we hadden het net over, over meisjes en zo. Joe Cocker, die had zijn Delta Lady. En ik ben altijd verliefd op de dochter van Mrs. Brown. En dat steek ik ook niet onder stoelen of banken, luisteraars. Hi, Mrs. Brown. You got a lovely daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Mooi dat ik naast haar woon, hè? Girls as sharp as her are something rare. Gezellig, maar leuk wijfje is dat. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to buy. En die moeder, die Mrs. Brown, die wilde er niks van me weten. To return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to bond. America. Mrs. Brown eh, is de schattige dochter. Woont ernaast, kan ik weten. Maar krijg geen kans, luisteraars. Krijg gewoon geen kans. ik heb uh, een paar jaar geleden heb, ik een uh, harttransplantatie heb ik ondergaan. Maar uh, ja, Fats Domino die heeft al, al acht harttransplantaties ondergaan. En laatst zong hij daar ook over. Daar gaat mijn hart weer. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't me down. Baby, can I take you for a long, long ride? Just wanna have you right by my side. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again was my heart again, so don't let me down. Baby, can I be your lover again? No, no, Well, let me squeeze you as tight as I can. Well, there goes my heart again. There goes my heart. So don't let me down. Baby, can I take it to the movie show? Well, let me kiss you before I go. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. there goes my heart again, so don't let me down. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my... Ja, we gaan met met eh, Queen for Tonight, luisteraars. Helen Shapiro. Ik ben uh, zo dadelijk bij u terug. Eh, we gaan verder met de week doorzagen straks hoor. Just being here with you tonight. I'm a queen on a throne. een lekker bakje koffie en eh, blijf luisteren. Tot 10 uur ben ik bij u. En dus straks nog meer cabaret. maak ik denk het niet, want het nieuws komt eraan. Ik moet de knoppen dichtschuiven, schuiven. is jammer maar helaas. Tot straks bij de zachte week door.